Rijkswaterstaat waarschuwt voor zeer gevaarlijke rijomstandigheden. Het advies is om niet de weg op te gaan. De NS roept reizigers op zo vroeg mogelijk de trein naar huis te nemen... en de reisplanners in de gaten te houden. Rusland gaat troepen terugtrekken uit Syrië. President Poetin heeft de legerleiding opdracht gegeven om een aanzienlijk deel van de Russische manschappen te laten vertrekken. Hij maakte dat bekend op een luchtmachtbasis in Syrië waar vandaan de Russen opereren in het land. Er zullen daar nog wel Russische militairen en gevechtsvliegtuigen gelegerd blijven. Rusland steunt het regime van president Assad en is sinds september 2015 militair aanwezig in het land. Volgens de Syrische tv hebben Poetin en Assad elkaar ook even gesproken. Poetin is inmiddels aangekomen in Egypte voor een officieel bezoek. Het lijkt erop dat de moord op Milika van Doorn in Zaandam is opgelost. De politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij haar in 1992 heeft verkracht en gedood. Uit DNA-sporen bleek dat de dader van Turkse afkomst was. Uit een DNA-verwantschapsonderzoek vorige maand kwam een familielid van de dader naar voren. De dader had zelf geweigerd aan het onderzoek mee te doen. Restaurant Interscaldes in Kruiningen heeft een derde Michelinster gekregen. Daarmee is het Zeeuwse restaurant het derde in Nederland met drie sterren. Interscaldes had er sinds 1984 twee. De Leest in Vaassen en de Diebreien in Zwolle behouden hun drie sterren in de nieuwe gids. Er zijn dit jaar geen twee sterren restaurants bijgekomen. De 16 Nederlandse restaurants met twee sterren behouden die. Het weer in het zuiden en midden van het land sneeuwt dus. Later vanmiddag ook in het noorden Langs de kust en in Limburg is natte sneeuw en regen mogelijk. In de rest van het land houdt de sneeuwval tot ver in de avond aan. Het kan tussen de 5 en 15 centimeter vallen. Morgen gaat het dooien. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De problemen door de sneeuw in de Randstad lijken vooralsnog mee te vallen. Maar in Noord-Brabant en ook in eh, Limburg, delen van Limburg, is het wel plaatselijk spiegelglad vanwege de sneeuwval. En er komt nog meer aan. De KNMI heeft code rood afgegeven voor het hele land...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 You're burning. en stuur u allemaal fijne dagen en een voorstel.